Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Gokbedrijven mogen binnenkort geen sportclubs meer sponsoren. Het kabinet wil dat gaan verbieden. Over 2,5 jaar zie je dan geen gokreclame meer op voetbalshirtjes of stadions die naar een online casino zijn vernoemd. De regel komt er om mensen beter te beschermen tegen gokverslaving. Ook mogen gokbedrijven vanaf volgend jaar al geen reclame meer maken via tv, radio en op straat. Het verbod gaat nog niet direct in. Zo krijgen sportclubs nog even de tijd om nieuwe sponsoren te vinden. De man die vrijwel direct na de aanslag op de Japanse oud-premier werd opgepakt, heeft bekend. Hij schoot Abe tijdens een verkiezingsspeech neer. Die overleed een paar uur later. De verdachte is een oud-militair, zegt onze correspondent. Hij heeft een zelfgemaakt wapen ook gebruikt eh, om op Abe te schieten. Het leek, een soort, het leek op een shotgun met een soort van afgezaagde loop. Eh, en die heeft hij dan zelf gemaakt en dan meegenomen naar die campagne of naar die toespraak toe eh, om eh, premier Abe dood te schieten. Zowel in als buiten Japan zijn mensen erg geschrokken. Premier Rutte noemt het een laffe aanslag en een zwarte dag voor de Japanse democratie. Op de Ketelbrug in Flevoland was een korte boerenblokkade. Verkeer op de A6 richting Noord-Nederland stond stil. Volgens Rijkswaterstaat deelden actievoerders flyers uit. Inmiddels blokkeren ze de boel niet meer. Er staat nog wel een korte file. Ook in Middelburg is een protest. Daar staan zo'n 80 trekkers bij het provinciehuis. De dierenambulance in Breda heeft de neusbeer die daar al een paar dagen rondscharrelde gevangen met een speciaal net. Een paar dagen geleden spotten Nina Marie en haar ouders het beestje boven in een boom. Dus we keken en we dachten nou zit er nou een aapje of zo? En toen deed het zijn snuit omhoog en toen zagen we nou dat is geen aapje, dat is een soort beestje die komt echt niet in Nederland voor. Ja, dan denk je zo van, hè, is die dan gedumpt of is die weggelopen van een dierentuin? De neusbeer is nu bij een opvang in Zundert. Daar denken ze dat hij inderdaad iemands huisdier was... omdat hij duidelijk aan mensen gewend is en niet bang.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 Er staat zo'n 50 kilometer file in Noord-Holland. Op de A2 is het behoorlijk druk van Amsterdam naar Den Bosch. Tussen Breukelen en Utrecht Centrum is de vertraging een kwartier. Op de A7 Zaanstad Horen tussen Zaandijk en Avenhoorn 16 kilometer file en 25 minuten oponthoud.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 Het kabinet gaat over 2,5 jaar online gokbedrijven verbieden sportclubs te sponsoren. De Tweede Kamer had erom gevraagd. Sinds in oktober de online gokmarkt is geopend... zijn er zorgen dat die verslaving onder jongeren in de hand werkt. En de man die vastzit voor de moord op de Japanse oud-premier Abe... heeft schuld bekend, zegt de Japanse politie. De man van 41 gebruikte vanmorgen een zelfgemaakt wapen. Hij zei dat hij een wrok had tegen een organisatie... waarvan hij dacht dat Abe eraan was verbonden. Het weer droog en 18 tot 23 graden.